Drie uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Tel Aviv heeft Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zijn nummer Arcade was van tevoren al de torenhoge favoriet... en kreeg uiteindelijk 492 punten. Ik kan het niet geloven, ik sta helemaal te shaken gewoon... zei Duncan Lawrence na afloop. Na de jurypunten stond hij op de derde plaats. De stemmen van het publiek bezorgden hem uiteindelijk de overwinning. Italië eindigde als tweede, Rusland werd derde... Onder andere premier Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben Duncan gefeliciteerd met de overwinning. De 25-jarige Duncan is de vijfde Nederlandse winnaar. Het was 44 jaar geleden dat Nederland met Dong van Teaching... het Songfestival voor het laatst won. Duncans winst betekent dat Nederland het Songfestival volgend jaar mag organiseren. Hulporganisatie Sea-Watch ligt met een schip met 47 migranten aan boord... voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. De organisatie gaat daarmee in tegen een verbod van de Italiaanse regering. Die zei dat het hulpschip de Italiaanse territoriale wateren niet in mag. Maar volgens Sea-Watch zijn de migranten aan boord in nood. Ze werden woensdag opgepikt uit rubberbootjes voor de kust van Libië. De Oostenrijkse regering is gevallen... Bondskanselier Koerts heeft de president gevraagd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De conservatieve Koerts wil niet verder regeren met de rechtspopulistische FPÖ... na het schandaal dat vicepremier en FPÖ-leider Strache de kop heeft gekost. De Oostenrijkse kanselier en de president praten er vandaag over verder. De Italiaanse minister Salvini heeft in Milaan plannen gepresenteerd... voor een grote rechtse fractie in het Europees Parlement. Salvini's partij Lega vormt nu al een fractie met de PVV het Front National, de FPÖ e en het Vlaams Belang. Ook de Duitse AFD komt daarbij en mogelijk ook nog het Hongaarse Fidesz. De fractie zou dan van de achtste en kleinste fractie in het parlement de vierde fractie kunnen worden.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 I pretend you are happiness. Hurting my heart, wrecking me up for so long. I pretend you are happiness. Everything's wrong in your head and your heart, and I quit now from pretending happiness. I don't want to fake this love anymore. nothing more, nothing less, girl. I'll pretend you happiness. so cold, need a weather shield. When I've worn or two weeks through, it's nothing like a better day. Look, look, I am what I am, and you look for another man. Nothing more, nothing less, girl, I pretend you're happy. Once again, you twice, but I'm strong. I pretend you are happiness. He's a five foot ten and tattooed and bendy eyes. Everybody As my mom used to say, I'm ready.